Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Twee Duitse artsen zeggen dat de Russische oppositieleider Alexei Navalny... fit genoeg is om te kunnen worden vervoerd. De artsen van een hulporganisatie vlogen naar Omsk om Navalny te helpen... op verzoek van zijn sympathisanten. Hij ligt in coma, mogelijk door vergiftiging. De artsen willen hem naar Duitsland brengen, zodat hij daar kan worden behandeld. Maar de Russische artsen in Omsk blijven volhouden dat Navalny niet stabiel genoeg is. Op een Nertse boerderij in de Rips in Brabant is een besmetting vastgesteld met het coronavirus. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij twee andere bedrijven in de Rips. Het bedrijf met ongeveer 4000 dieren wordt zo snel mogelijk geruimd. Het is het 37e Nertse bedrijf waar het coronavirus is vastgesteld. Het kabinet wacht op advies van deskundigen over ingrijpen in de Nertse industrie. Dat advies werd half augustus al verwacht. Mogelijk worden alle bedrijven geruimd. De politie start een onderzoek naar demonstranten die gewelddadig waren richting de politie... bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag gisteren. Tientallen betogers weigerden weg te gaan en belaagden de politie. Drie agenten raakten gewond. In totaal zijn acht demonstranten aangehouden, zes zitten er nog vast. Eerder vandaag deed Kamervoorzitter Ariep aangifte tegen de belagers van CDA-Kamerlid Omtzigt. Hij kreeg van de demonstranten bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd. Bij een ernstig ongeluk op de A6 zijn een dode en vier gewonden gevallen. De snelweg tussen Jauren en Sint-Nicolaasga is in beide richtingen dicht vanwege het ongeluk. Daarbij waren zeker zes voertuigen betrokken, waaronder twee vrachtwagens. Het weer. Vanavond en vannacht is het land inwaarts droog. Aan de kust vallen buien. De temperatuur daalt naar 16 graden.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 En we begonnen met Young Hearts Run Free van Candy Station. Ja, die heb je lang niet meer gehoord. Tenminste, ik had hem in ieder geval heel lang al niet meer gehoord. Maar we gaan gewoon door. Lekker met muziek, bijvoorbeeld deze van Jason Mraz.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 Gisteren is daar eh, toch op het laatste moment is het doorgegaan. Uh, Haarlem Jazz dus begonnen. En uh, NH die is natuurlijk daar wezen kijken. En sprak met bezoekers en organisatoren. En dat zend ik even voor je uit. In Haarlem is donderdagavond het jaarlijkse jazzfestival van start gegaan. Het eerste festival voor Haarlem sinds de coronacrisis. En als we de organisatie mogen geloven, van heel Nederland. Ik ben mega blij. Ik bedoel, en ook dat we het voor elkaar krijgen. ik ben, ik ben nog trotser dat we na deze drie dagen gewoon een perfecte Haarlem Jazz Morgen gehad hebben. Ja, en dat we gewoon geflikt hebben. Normaal gesproken is Haarlem Jazz overal in de stad. Gratis en toegankelijk voor iedereen. Dat is dit jaar even anders. De concerten zijn afgeschermd, bezoekers moeten een kaartje kopen en op een stoel zitten. Ik vind het eigenlijk wel lekker relaxed, zo de ruimte voor je hebben, lekker kunnen zitten. En eh, eigenlijk is het helemaal niet zo'n slechte vorm. We gaan elk jaar naar Haarlem Jazz, dus we waren al heel bang dat het niet, eh, niet door zou gaan. Maar gelukkig eh, kregen we een maandje geleden toch goed nieuws dat het toch nog doorging. vroeger was het natuurlijk één grote tent, helemaal gevuld met mensen. Heel gezellig, heel druk. Ja, dat, dat kan nu niet. Dus ik... Ehm, ik hoop dat het net zo gezellig wordt, ook al zitten we zo stil. Ja, het fijne is, we kunnen namelijk eh, als, als organiseerde partij, de, de Stichting HMJS, maar ook samen met de, eh, de gehele Haarlemshorker kunnen we laten zien van... Hey, ondanks dat het eh, corona is, ehm, is het gewoon super gezellig en kunnen we dit soort dingen doen. En weet je wel, het geeft, heeft een stukje positiviteit aan de stad. Daarom, eh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Eerder deze week stond Haarlem Jazz nog op losse schroeven. Toen dinsdag premier Rutte weer een persconferentie inlaste. Ja, dat is natuurlijk heel spannend. Je hoopt gewoon dat het door kan gaan en je hebt het allemaal voor elkaar. Maar ja, uiteindelijk, ja, weet je, de wet bepaalt. En uiteindelijk als de eh, premier zegt dat het niet meer kan, ja, dan kan het niet meer. En dan moeten we gewoon aflasten. Dan was het afbreken, en dan was het huilen en dan was het eh, volgend jaar weer opnieuw proberen. Maar gelukkig is het niet aan de orde. Het gaat zo meteen gewoon beginnen. Zin in? Ik heb er mega veel zin in. Nou ja, het is natuurlijk leuker als je voor het podium kan staan. Maar het is geweldig om weer naar een optreden te kunnen. Ja, en heel, toch heel swingend. Ja. Het is zo jammer dat we niet kunnen dansen, maar we hebben in ieder geval muziek. En we zitten hier buiten, dus beter dit kan het op dit moment. Slam Jazz is nog tot en met zondag met verschillende podia binnen en buiten. You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion. No longer in fashion, but i find myself obsessed We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flare, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your skin. Think I better let it go I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me guess I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion. No longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, bum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, bum, ba-dum, ba-dum. Fadon, badon, ba, bom, bom, bom, bom, bom. Fadon, bom, bom, bom, bom. Fadon, fadon, bom, bom, bom, bom. Fadon, fadon, bom, bom, bom, bom. Fadon, fadon, fadon, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Fadon, fadon, bom, bom, bom, bom. Fadon, fadon, bom, bom, bom, bom. Ja, met Greg Reporter wordt het 20 over 6 hier bij ZFM. Buiten nog steeds 25 graden hier in Zandvoort. Strak blauw. Geniet er nog van. Morgen slaat het een beetje om. Maar nu is het nog even heerlijk. Goed, ik vertelde in het eerste uur al over de uitzending van gisteravond. op Alternative FM samen met 3 voor 12 Noord-Holland. En eh, ook daar kwam nog een andere plaat eh, langs. Lorian en Anna. En Anna is dan met 3 ennen. Ik kende hem niet. Maar ook die plaat is zo leuk. En het komt gewoon hier uit de regio. Dus die draai ik gewoon. Hier is die. Lorian en Anna met drie N'en. Good girl. TikTok, they taught you how to swim. Uh, like chocolate, they will melt you. it is andere zomerhit. Eh, die hebben we al gehad. En eh, ik vertelde het al in het begin van het eerste uur. En ik heb zelfs een stukje meegesnoept van het uur tussen 4 en 5. Deze maand bestaat Earth, Wind Fire 50 jaar. ik heb al een foute megamix gedraaid. Maar ik ga nu een van de mooiste nummers van ze draaien. En dat is een lekker rustig nummer. En als dat afgelopen is, dan gaan we het hebben over oorlogsverhalen. Maar dat zometeen.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 Ik heb afgelopen zaterdag heb ik een, een fietstocht gemaakt... samen met de boswachter van Nationaal Park Zuid-Kennemerland... En eh, dat is een excursie, daar kun je gewoon op inschrijven. Dat ging over een zuidroute eh, door de duinen. Hier met name dit gedeelte ging bij, eh, bij Zandvoort. Morgen ga ik er eentje doen vlakbij IJmuiden. En dat is allemaal rondom het thema duinen vertellen oorlogsverhalen. En er is namelijk nog heel veel te zien in de duinen uit de tijd dat de Atlantic Wall hier was. En ehm, omdat we natuurlijk 75 jaar bevrijding vieren... is er een grote tentoonstelling in het bezoekerscentrum in Overveen... Maar zijn er ook excursies, fietsroutes, podcasten en dat soort zaken. En eh, dat is echt bijzonder. Ik, eh, ik, vond het een hele, hele mooie, mooie fietstocht. Eh, we hebben bijzondere dingen gezien. Een uh, zoals het zo mooi heet. Die staat in een gebied waar je normaal niet mag komen. En daar er zijn er nog maar twee van in Europa. En eentje staat er dan hier in Zandvoort en de ander bij Ermuiden. Maar de beeldwachter nam ons ook mee naar een herdenkingsplek. En nam ons ook mee naar een vlakte waar vroeger geoefend werd. En het zijn bijzondere verhalen. En ik zou je echt aan willen raden, als je meer wil weten over de geschiedenis van Zandvoort... en met name over oorlogsverleden... Ga dan eh, even naar de zuid van Nationaal Park Zuid-Kennemerland... en dan kun je inschrijven op die, eh, op die fietstocht. Ehm, onderdeel ook van die tentoonstelling eh, zijn oorlogsverhalen. En ze hebben een podcast, die is vrij wetenschappelijk. En dan is allemaal achtergronden over Atlantic Wall. Maar er is ook, die zijn heel mooi, die staan op Soundcloud... en die kun je ook via de site van Nationaal Park Zuid-Kennemerland vinden. Dat zijn eigenlijk gewone mensenverhalen uit die tijd. En ik heb een verhaaltje uitgezocht. Dat, dat gaat over een meisje wat eigenlijk voor het eerst bij de bevrijding weer de duinen ziet en weer naar zee gaat. Dit is eh, het oorlogsverhaal, zoals het eh, te horen is ook in het bezoekerscentrum van uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het gaat over het meisje in de Kennemerduinen. Daar heb ik samen met mijn moeder en broertje veel gefantaseerd over het einde van de oorlog. De tijd dat we eindelijk weer vrij zouden zijn. Moeder vertelde vaak over de eindeloze dagen samen aan het strand. Als het zand zo heet was dat je voetzolen verbrandden en de zee zo helder dat je de krabben kon zien. Ik was toen nog maar klein. Ik herinner me vooral het gekrijs van de meeuwen en dat ik samen met mijn broertje zandkastelen bouwde. Vader praatte al nooit veel, maar toen de oorlog uitbrak werd hij nog stiller. Op een dag was hij zomaar verdwenen om ergens in de techniek te werken, zei moeder. Zijn zelfgeknutselde radio liet hij achter. We gebruikten hem om in het geheim naar verboden zenders te luisteren. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. De oorlog duurde zo lang dat we ons wel eens afvroegen of we ooit het strand en de zee weer zouden zien. Maar toen was er ineens weer hoop. Moeder zei dat de Duitsers steeds meer gebied verloren en dat de bevrijders steeds dichter in de buurt kwamen. Gisteren, 5 mei 1945, haalde zij de vlag van zolder. We waren vrij. Ik kon niet wachten om weer naar het strand te gaan. Vandaag ben ik met mijn broertje de zeeweg opgegaan. Deze is nu niet meer van de moffen, toch? Dus daar gaan we, met z'n tweetjes. De weg is verlaten. Bij een villa verderop liggen een paar Duitse militairen te luieren in de zon. Ze wijzen naar de duinen als ze ons zien. Voorzicht! Gevaar! Minen! roepen ze. Mijn broertje staat stil. Hij is duidelijk bang. Kom, zeg ik. Zij hebben hier niets meer te zeggen. Ik pak zijn hand en samen lopen we verder. Met forse stappen het avontuur tegemoet. Dan zien we de watertoren. Ik herinner me hem nog vaag van vroeger. Een prikkeldraadversperring ligt over de weg en er staan wachthuisjes aan beide kanten. Er is niemand te bekennen. Het bordje spergebied zal dus wel niet meer gelden, denken we. Als we in de verte een Duitse vrachtwagen aan zien komen, verstoppen we ons voor de zekerheid achter een laag tuin. In het voorbijgaan stuift het zand op en we vervolgen onze weg. Dan zien we een bunker met een stalen koepel en een kanon. Verderop staat er nog één. Alleen nog een enorme muur vlak bij het strand staat ons in de weg. Hij is hoog, maar als ik spring, kan ik de brokkelige, scherpe bovenkant vastpakken. Ik trek me op en help dan mijn broertje eroverheen. En op die plek horen en ruiken we de zee, voor het eerst sinds jaren. We beginnen te rennen. Het kan nu niet ver weg meer zijn. En dan staan we daar, op het Bloemendaalse strand. We herkennen het bijna niet meer. Het staat vol met palen en hekken. En als we ons omdraaien, zien we de gevaarlijke lopen van kanonnen en reusachtige zoeklichten. Pas nu begrijpen wij waarom we hier niet meer mochten komen. Maar de zee, het strand en de meeuwen, ze zijn er nog. We ruiken de zeelucht, halen diep adem en lopen langzaam het strand op. Dit is dus wat moeder vrijheid noemde. Franklin samen met de Royal Philharmonic Orchestra. En daarvoor hoorde je dat prachtige verhaal van het meisje... wat voor het eerst na de bevrijding weer de duinen ziet. En eh, dat allemaal in het kader van de tentoonstelling Duinen vertellen oorlogsverhalen... die nu te zien is eh, in het bezoekerscentrum van de Kennemerduinen. En dat is aan de Zeeweg 12 in Overveen. En eh, ja, je kunt je inschrijven op die fietstochten En ik zou het echt aanraden. En kijk ook naar de expositie, neem een boekje mee. En, en luister naar die, naar die podcast en naar die verhalen. Erg indrukwekkend allemaal. Goed, we gaan gewoon door met het programma. Het is eh, kwart voor zeven bijna hier bij ZFM. Ik kijk even op de officiële thermometer. Nog steeds 24 graden en nog steeds strak blauw hier in Zandvoort. Heerlijk. Geniet er nog even van, zolang het kan. De Miro Kwijn 1997 alweer. Jee, yeah, leuke plaats. Ja, dan kwam natuurlijk net het bericht, eh, iets voor vijven... dat eh, de Amsterdam Marathon dus niet doorgaat eh, vanwege die coronabesmettingen. Ja, jammer. Het is, het is niet anders. Het, schuift maar door. Het is, dit gaat alweer over 18 oktober en ook dan worden nog dingen afgelast. Gelukkig gaat dus inderdaad Haarlem Jazz wel door vanavond. En er zijn er genoeg wandeltochten, maar dat heb je natuurlijk allemaal gehoord... bij Christophe Neut Nut in om half zes... En eh, daar kun je gewoon op inschrijven. Dus kijk op de sites van de waterlijnduinen van de VVV, van Liefst op Zandvoort. En eh, er is genoeg te doen, ook ondanks de corona. Ah, papy, mais qui ça? J'entends des bails atroces en À ce qui paraît, je te cours après. Oh, mais ça va pas, mais t'es taré. Oh. Mais comment ça Le monde est type Tu croyais quoi Qu'on serait plus jamais Je pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs tu m'as eu dans ton lit Oh dja dja Y'a pas moyen dja Je J'suis pas ta cata dja dja Genre en katana baby tu t'aides ça Oh dja dja Y'a pas moyen dja Je J'suis pas ta cata dja dja Genre en katana baby tu t'aides ça pense à moi, je pense à faire de l'argent.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 pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. pas ta cata, hein, dja Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, hein, dja non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, But I got Jaja, no. Y'a pas moyen, Jaja, ouais. baby, tu baby, tu baby. baby, tu baby. Oh, Jaja. Oh, Jaja. Oh, Jaja. Ayana Kamura met Jaja. we gaan gewoon lekker door met de muziek. Het is uh, tien voor zeven. En eh, ja, dat blijft gewoon lekker zo'n oude jaren negentig. Edwin Collins. Je hoort hem hier bij ZFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. Het bent Collins uit de jaren 90. En dan is het bijna 7 uur, nog twee platen. Ja, en ja, ik weet, denk dat Jaap niet luistert, maar... Eh, ja, deze hoort natuurlijk er gewoon bij, hè? En ook hier is hij weer. Veline met Alleen. Ik heb hem gisteren twee keer gedraaid. Vanavond één keer. Hij komt zeker volgende week weer een paar keer langs. Dat weten we zeker. Hier is hij nog een keer. Ik weet dat ik het maar moet begaan.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 het alles zacht, het kan maar niks te hard. Alles hapert, alles zwart. met Alleen. En met Verline komen we aan het eind van dit programma. Het is eh, bijna 7 uur. En uh, luister vanavond naar je het Morgen vroeg, uh, Goedemorgen Zandvoort natuurlijk. En dan Albert-Jan en Drop. En dan zondag Toebak. En natuurlijk ZFM Jazz van 10 tot 1. Volgens mij is trouwens Toebak morgen vroeg, niet zondagochtend. Maar dat tezijde. Goed, ik heb het graag voor je gedaan. Donderdag ben ik er weer in het ochtendprogramma. En anders weer op vrijdag tussen 5 en 7 met Welkom in Zandvoort. En volgende week dus die speciale editie helemaal gewijd aan Lisa Zandvoort... met Christel in de uitzending twee uur lang hier in de studio. Maak er een mooi weekend van en uh, eh, liefst van het weer zolang het kan.